Lars Mulitsen met het NOS-journaal. Organisaties die vanuit Nederland hulpgoederen naar Oekraïne brengen... hebben te maken met aanvallen en sabotage. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS had met meerdere hulporganisaties. Zo werd een busje met hulpgoederen aangevallen door een drone... en bij een andere organisatie waren de wielen van auto's losgedraaid. De organisaties hebben hun werkwijze aangepast... zodat ze minder makkelijk gevolgd kunnen worden. Het Deense leger heeft voor de kust van Groenland een ziek bemanningslid van een Amerikaanse onderzeeër gehaald. Bemanningslid is met een helikopter naar een ziekenhuis in Groenland gebracht. De defensieminister benadrukt dat Groenland geen medische hulp nodig heeft uit het buitenland. En reageert hiermee op eerdere uitspraken van de Amerikaanse president Trump... die een ziekenhuisschip wil sturen. Presentator en verslaggever Koos Postema is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Postema was bekend van tv-programma's als Achter het Nieuws en Klasgenoten. Hij presenteerde ook verschillende NOS-programma's. Daarbij deed hij onder meer verslag van de Elfstedentocht van 1963. Koos Postema was 93 jaar. Nederland eindigt in de medaillespiegel van de Olympische Winterspelen op de derde plek. Er wordt door andere landen nog gestreden om Olympische titels, maar Nederland kan niet meer worden ingehaald. Team NL heeft 10 gouden, 7 zilveren en 3 bronzen medailles. Die zijn allemaal gewonnen bij het schaatsen. Het zijn de meest succesvolle winterspelen voor Nederland ooit. Noorwegen eindigt in de medaillespiegel bovenaan met 18 keer goud en de VS wordt tweede. Het weer bewolkt met veel regen, maar vanavond en vannacht wordt het droger. Het is zo'n 11 graden. Morgen zon en regen en ook dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht.